4 uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De VVD volgt Herman Tjenk Willink op en gaat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leiden. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Zam was twaalf jaar lang minister van Financiën en daarna topman van ABN AMRO. De VVD wilde hem graag als, eh, als informateur en de andere partijen gaan ermee akkoord. Het is niet de eerste keer dat Zam informateur wordt. In 1998 was hij al betrokken bij de formatie van het tweede Paarse kabinet. Alberto T. heeft ook in hoger beroep 24 jaar cel gekregen... voor het mishandelen en vermoorden van Guido Kosterman uit Wijk bij duursteden. Het lichaam van de 25-jarige Kosterman werd eind 2012 gevonden in Maastricht. Het was verminkt en verbrand. De moord was vermoedelijk een afrekening. Kosterman zou Alberto T. hebben verraden bij de politie. Eerder kreeg T. ook al 24 jaar cel, maar ontkende en ging in hoger beroep. Het Hof heeft de straf nu gehandhaafd. De verdachte wilde niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Daardoor kon er geen tbs worden opgelegd, maar wel een lange celstraf... om de maatschappij tegen T. te beschermen. De presentatie morgen van het rapport over buitensporige uitgaven van de ondernemingsraad van de Nationale Politie is uitgesteld. Gisteren werd bekend dat de voormalige korpschef Bouwman is getroffen door een hartinfarct. De commissie vindt het niet gepast om de presentatie door te laten gaan. Bouwman zou geldverspilling bij de ondernemingsraad hebben gedoogd in ruil voor steun voor zijn reorganisaties. Een oud-directeur van een basisschool in Berg op Zoom is een hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel vanwege ontucht met twee leerlingen. De man betastte de jongens van ongeveer twaalf jaar in zijn kantoor op school en had thuis seks met hen. Ze moesten dat geheim houden. Het misbruik gebeurde tussen 1998 en 2002. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overal droog en het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets warmer en eerst droog met wat zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En van de middag en avond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort. 4 kilometer file tussen Hilversum Noord en Eembrugge. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de A10 2 kilometer. A8 Amsterdam Zaandam bij Knoopend Zaandam 3 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A10 tussen Slotermeer en Amsterdam Slotervaart 2 kilometer file. 1 rijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 3 kilometer. Door de te hoge vrachtwagen die tegen de tunnel aanreed, de Velzertunnel in de A22 richting Beverwijk, is, dat, eh, is de tunnel nog steeds eh, gedeeltelijk dicht.